Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De anderhalve meter regel verdwijnt vanaf 25 september. Wel moet op veel meer plekken een coronatoegangsbewijs worden getoond. Ook voetbalstadions mogen weer helemaal worden gevuld. Dat is afgesproken tijdens het overleg op het Katshuis. De openingstijden voor de nachthoreca worden niet versoepeld. En in het openbaar vervoer blijft de mondkapjesplicht, behalve op de perrons. Over de evenementensector is nog geen besluit genomen. Het zuiden van Spanje wordt geteisterd door bosbranden. De afgelopen dagen zijn ruim 2500 mensen geëvacueerd. Alleen al in de provincie Malaga sinds woensdag 7000 hectare aan bos afgebrand. Het blussen van de brand is moeilijk door de harde wind en de hoge temperaturen. De Spaanse autoriteiten zeggen aanwijzingen te hebben voor brandstichting. In Amsterdam zijn na afloop van het woonprotest tientallen mensen aangehouden. Volgens de politie wilden ze een huis kraken... en zouden ze daarbij geweld tegen agenten hebben gebruikt. De groep werd ingesloten en opgepakt nog voor de woning kon worden gekraakt. Bij het woonprotest vanmiddag waren volgens de gemeente zo'n 15.000 mensen. Max Verstappen moet bij de Grand Prix van Rusland voor straf drie plaatsen naar achteren op de startopstelling. Volgens de wedstrijdleiding was Verstappen de hoofdschuldige aan de botsing met Lewis Hamilton... bij de grote prijs van Italië vandaag. Ook krijgt de coureur van Red Bull twee strafpunten op zijn racelicentie. Rolstoeltennister Diede de Groot heeft een Golden Slam gehaald. Met haar winst in de US Open heeft ze alle grote toernooien dit kalenderjaar gewonnen. De Nederlandse de Groot is de eerste rol rolstoeltennisser die erin slaagt de Golden Slam te bereiken. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1988. Het weer vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 11. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Pixel Radio Show 1455. Uur 2 hier op ZFM. En we gaan weer beginnen aan een uurtje New muziek. En nou, wat had het in vorige uur had ik het nog over de Christel Verraert. en in haar special hadden we het regelmatig over die hele lange track van 16 minuten Dreaming of Wales. En daar gaan we dit programma dan eh, mee beginnen. Niet 16 minuten, maar een minuutje of vier. Want eh, dat is de eh, maximale lengte van de tracks. Jim Ottaway heeft een nieuw album, de Australier. Three Souls of the Universe. Ehm, en die maakt ook vaak lange tracks. Is dus, wat elektronische muziek. En deze track heet dan Beyond Space and Time. Natuurlijk Azure Queen weer met de nodige albums. Hij heeft een... Eh, ja, dat, uh, in het vorige uur had ik het ook over. Veel love in zijn titels. Nou, zoals hier ook track 5. Eh, is het album Songs of Love and Chains. Maar ook East of East is ook van Asher Queen. Dus even kijken, dan gaan we verder in de lijst. Dan hebben we nog wat artiesten van het label Phoenix Muziek. Zoals Jan Skofgaard Petersen, Touched by Nature. En eens even kijken, we hadden nog ergens een... Ehm, of was dat het vorige uur? Nou ja, whatever. Kijk maar even op www.peacefulradio.com Info. Daar vind je ook de playlist. We sluiten af in ieder geval met Gio Ari, de Zwitser en de Italiaan met Water and Light, The Seven Dreams. Ja, dat is ook een hele lange track, dus eh, als het een beetje zo uitkomt, eh, draaien we er ook wat langers, langer van. Pisoradio.info, ik zei het al, daar vind je de laatste informatie als het gaat om nieuwheidsmuziek. Veel luisterplezier. This is guitarist Matt Marshak, and you're listening to Peaceful Radio. all men shall be sailors then, until the sea shall free them.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 Now, Suzanne she's touched your perfect body. www.spiralingmusic.com. That's spiral my love. I feel your spirit in a whisper, like the soft breath of change upon my neck, like a kiss from the storm. I feel your darkness like a matrix of moonlight and madness before I was born. Peace is every step of the way it turns, the endless path to joy. Deep in your heart is the song of eternity, my love. the victory and defeat and transcendence means nothing unless your visions grow corn. I believe you when you tell me that angels watch over us all from the higher realms. I have seen them, I've seen demons and spirits of the undead and unborn, ringing bells. Peace is every step of the way it turns, the endless path to joy above and below is the song of eternity, my love. I see the pattern of your suffering like a dark web the great spider weaves upon your form. I see the miracle of your healing hovering above you while you sleep. Breathe it in. Eases every step of the way it turns.